moeite met de aanscherping van de bedenktijd voor slachtoffers die aangifte willen doen van mensenhandel. Dat zei rapporteur Detmeijer in Karo Brandpunt. Slachtoffers kunnen in, in de bedenktijd tot rust komen en niet worden uitgezet. Minister Leers wil de bedenktijd van drie maanden aanscherpen, zodat die niet kan worden gebruikt door mensen die langer in Nederland willen blijven.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 Links kon rekenen op 46% van de stemmen. Zo'n 34% van de kiezers stemde op de rechtse UMP of een bondgenoot daarvan. De kans dat Hollande bij de tweede ronde een absolute meerderheid haalt is met deze uitslag flink toegenomen. Tovik Dibi wil bij de Tweede Kamerverkiezingen in september graag op de tiende plaats van de kandidatenlijst van GroenLinks. Dat schrijft hij in een ingezonden stuk in de Volkskrant. GroenLinks heeft in de Kamer nu 10 zetels. Dibi zegt nu vanaf de tiende plek te willen vechten voor tien mooie groene linkse zetels. De afgelopen weken leek de partij verscheurd te worden door een strijd om het lijsttrekkerschap tussen Dibi en Jolande Sap. GroenLinks staat op een verlies in de peilingen. Bij relletjes in de Poolse stad Poznan zijn drie voetbalsupporters van Kroatië opgepakt. Voor de wedstrijd tegen Ierland raakten ze slaags met de politie omdat die een Kroaat wilde arresteren. Voetbalsupporters bekogelden oproerpolitie met stoelen, flessen en vuurwerk. Bij twee schietpartijen zijn vannacht in totaal vier gewonden gevallen. Op een besloten feest in Valkenswaard raakten twee mensen gewond toen kort na middernacht schoten werden gelost.